De Groningse commissaris van de Koning, Paas, noemt het een moedig besluit waar die een beetje emotioneel onder is. En ook de belangenverenigingen van bewoners in het aardbevingsgebied zijn erg blij met het besluit. Het gaat een stuk beter met Julia Skripal. De toestand van de dochter van de Russische expion is niet langer kritiek, zegt het Britse ziekenhuis, waar zij en haar vader worden verpleegd. Begin deze maand werden de twee in de stad Salisbury vergiftigd met zenuwgas. Volgens de Britten was dat een aanslag van de Russen. Moskou spreekt de beschuldigingen tegen. De toestand van Skripal zelf is volgens het ziekenhuis nog altijd kritiek, maar stabiel. Het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam heeft veel last van een aantal ongelukken. De A20 is dicht bij knooppunt Kleinpolderplein door een ongeval met meerdere vrachtwagens. En op de A16 van Rotterdam naar Breda ligt al sinds vanochtend een cementwagen die moeilijk weg te krijgen is. De ANWB adviseert weggebruikers om de omgeving van Rotterdam te mijden. Scheidsrechter Björn Kuipers is door de FIFA geselecteerd om wedstrijden te fluiten op het WK-voetbal in Rusland. En hij is niet de enige Nederlander. Ook Sander van Roekel en Erwin Zijnstra, de vaste assistent-scheidsrechters van Kuipers, mogen mee. Het wordt voor Kuipers zijn vierde eindtoernooi, ook op het WK in 2014. En op het EK in 2012 en 2016 was hij actief. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. Landinwaarts enkele buien. Mogelijk met hagel of onweer. Het is 8 of 9 graden. Later vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. Ook morgen eerst nog een bui. Verder wat zon. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het beeld in de Randstad deze avondspits wordt volledig bepaald door het verkeersinfarct in de regio Rotterdam... door de ongeluk op de A16 en op de A20... De A16 is weer vrij vanaf Rotterdam naar Breda. Maar er staat nog wel een lange file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Ridderkerk. Daardoor ook op de A15 vanuit Europoort 16 kilometer voor Knopend Vaanplein. De A20 is dicht vanaf Gouda naar Hoek van Holland bij Knopend Kleinpolderplein. Een enorme ravage na een ongeluk met diverse vrachtwagens. File vanaf Moordrecht. Dat verkeer moet omrijden Vanaf Gouda naar Hoek van Holland via Den Haag. En verkeer vanuit Dordrecht kan omrijden via de Ring Zuid. Maar komt dan wel in de file terecht op de A15. Op de A4 vanaf Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Knopen Ketelplein in de file. Ruim drie kwartier vertraging. Vanaf Rotterdam naar Den Haag is dat een ongeveer een half uur. En op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda ruim drie kwartier vertraging tussen Knooppunt Ketelplein en Knooppunt Debrechtseplein.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 Het weer voor het komend weekend om half zes. En het bioscoopprogramma van de week voor Circus Zandvoort. En eh, dat was om kwart voor zes. Ja, en dan is het helaas weer afgelopen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier.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 Hij praat er gewoon er doorheen hoor, maar dat kan ik ook. Een bewoner in het park Duinwijk weet het even niet meer. Sinds vorig jaar juni is nu al voor de vijfde keer een auto op zijn oprit beschadigd. Dankzij een camerasysteem weet hij dat het een persoon op de fiets is... die in de nacht voorbij komt en een auto op zijn terrein bekrast. De gedupeerde heeft al even zoveel aangifte gedaan... maar de politie heeft de dader nog niet gevonden. Opvallend is dat het telkens om verschillende auto's gaat. Maar wel altijd op dezelfde oprit. De bewoner vraagt zich af of dit vandalisme of stalking is. Omdat het iemand die er blijkbaar op hem gemunt heeft. De bewoner geeft aan dat de camerabeelden op verzoek van de politie niet op het internet worden geplaatst.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 Nick en Simon met The Horizon. achterom, dan krijgen we bij vlagen antwoord op de vraag. ietsje later dan we eigenlijk van ons gewend zijn. Maar ik wou hem toch even uitdraaien. Goed, wat ik uitgezocht heb, dat is er ook eentje uit 1987. En dat is de tweede single uit de album Introducing the Hardline. En het is wel van Wishing Well. En het is een lied van Terrace Trent Darby. En volgens Trent, Trent Darby bereikte het nummer de nummer 1 op, op zowel de Soul Singles Chart als de Billboard 100 op 7 mei 1988. Wishing Well werd in oktober 1991 gecertificeerd als gold... wat de verkoop van 500.000 aanduidde. Toen de single nummer 1 bereikte op de Billboard Hot 100... had deze 17 weken in de Billboard gestaan... waardoor het nummer meest lang genoteerde was om de nummer 1 hit... om de nummer 1 plaats te bereiken. Maar het is een geweldig nummer. Ik laat hem de Wishing Well, Terrence James Darby. Dancing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the hour. wishing well to kiss and tell. wishing well, a Wish me love, wishing well to kiss and tell. Zandvoort heeft tegen de sleepwet gestemd. Tegelijkertijd met de gemeenteraadverkiezingen werd een, in een referendum gehouden over de vernieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet genoemd. Zandvoort stemde bij de referendum tegen een uitbreiding van de middelen die de diensten AIVD en MIVD mogen inzien. Van de getelde stemmen heeft 50% tegen gestemd en 46,4% voor. Het restant heeft blanco gestemd of een ongeldige stem uitgebracht. Het was een adviserend referendum waarbij een kleine meerderheid van Nederland tegen deze nieuwe wet stemde. Of de regering er iets mee doet, moet nog worden afgewacht. Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad van de Regeringsbeleid... de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers...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 Tijdens het Grieks Food Festival in de Cool Factory Amsterdam... werd vandaag de uitslag bekendgemaakt van de wedstrijd de beste Griek 2018-2019. De lezers van Griekenland Magazine verkozen restaurant Viloxenia uit Zandvoort... tot de allerbeste winnaar. De, winnaar, de jury heeft zich daarbij aangesloten. Op de tweede plaats eindigde restaurant Thalassa in Rozenburg. Gevolgd door restaurant Odessa 2 in Geldermalsen. Restaurant Philoxenia uit Zandvoort werd door de jury genoemd... om haar authentieke keuken, de Griekse gastvrijheid... de goede wijnkaart en het gebruik van verse lokale ingrediënten. Op 9 april wordt de oorkonde overhandigd aan de eigenaar Kostas Bampot... Ja, dat is een heel moeilijk woord. Bampatiassas. <laughs> van restaurant Flixonia uit Zandvoort. De jury bestond uit Eleni Scavari, de directeur Griekse verkeersbureau van de Benelux. Ja, en dat was het dan wel. En Peter van Riel, die was er ook nog bij, hoofdredacteur Grieks Griekenland Magazine. Ja, het zijn allemaal hele moeilijke woorden, maar ik probeer het <laughs> altijd wel even. buiten kijkt, dan denk ik, nou, dan het zonnetje komt eraan. Het bleef de komende uren vrijwel overal droog... en de temperatuur lag tussen de 0 en de 2 graden, eerst vanmorgen. En vanmiddag werd het ongeveer 9 graden. Het bleef echter licht onbestendig vandaag. Vooral in de kustgebieden scheen de zon. Landinwaarts was veel bewolking en ontstaan er enkele buien. Er waaide een matige wind uit het zuidwesten... later draaiend naar zuid tot zuidoost. Morgen is het eerst nog vrijwel overal droog. In het zuiden wordt het later op de dag wel een beetje nat.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 Daarom is de komende zaterdag in Café Friends in de Zeestraat een groot feest. Lola heeft voor zaterdag een geweldige zanger uitgenodigd. ik ben er niet. Die vanaf 9 uur met allerlei gezellige liedjes de gasten zal vermaken. Verder zijn er lekkere hapjes van het huis. De drankjes zijn echter voor eigen rekening. Iedereen is vanaf 4 uur van harte welkom in Café Friends. Om het feest, dat tot in de kleine uurtjes van paaszondag zal duren, mee te vieren. Café Friends is gevestigd aan de Zeestraat 62. En ik denk, Café Friends, dan denk ik aan dit liedje. Baby, het weh. moment Ja, dat waren de kick. Ik sta klaar voor jou. Ja, dat is mooi hè, ze dat doen. Inderdaad, en we gaan door met een lekker zonnig plaatje van verleden jaar nog. Anders Nelson met Sansa MUZIEK ietsje eerder gaan we naar onze laatste item van vandaag. En dat is wel het programma van Circus Zandvoort. En dat is tot 4 april. Peter Konijn in het Nederlands. Woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en woensdag om half 2. Wild, woensdag 3 april. En het om half 2 smiddags. Ted en het geheim van koning Midas in het Nederlands. Woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en woensdag om half 4. En dan hebben we nog filmclub Simon van Kolm. Downsizing, woensdag 4 april om half acht. En dan hebben we Snape, The Shape of Water. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En de winnaar, The Three Billboards Outside Ebbing in Missouri. Vrijdag, zaterdag om 8 uur s avonds. En verwacht wordt de eh, bankier van het verzet, vrijdag 5 april... en diep in de zee vanaf 7 april. De kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open... en de locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein, nummer 5. En de website, als je nog wat naar wil kijken, www.circusandvoort.nl We get ik wou toch nog wel even iets vertellen over de eh, Cinema Nostalgie... waar ik het net over had. En dat is 3 april om 1 uur. En dan is, dat is eh, om 3 uur, of eh, om 1 uur, op 3 april... opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Wild. En dat is met de stem van André van Duin. In Wild volgen we gedurende vier jaar tijden de verhalen van drie hoofdrolspelers... de vos, het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren jong krijgen, die opgroeien naar volwassenheid... Kleine rollen zijn voor de raaf, buizerd en de ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest... en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. André Verduin verzorgt de voice-over van deze prachtige natuurfilm... en is naar zijn zeggen trots dat hij zijn stem hiervoor heeft mogen verlenen. Al met al zijn er speciale beelden die je normaal niet ziet. En niet kunnen zien. Omdat Enting speciaal toestemming kreeg om te filmen in de gebieden... die niet eigenlijk toegankelijk zijn. Ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. En de film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief de belbus. Koffie en, eh, koffie en de toeslag en de belbus die zitten daarbij inbegrepen. En zonder belbus is het 6 euro. Indien u wel gebruik wil maken van de belbus... kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoonnummer 5717373. En de losse kaarten, zonder de belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen bij het instappen van de lift en u te brengen naar de stoel. De locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5. En de website is circuszandvoort.nl Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's soul And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns.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 En ik wil doorgaan met een andere fantastische zanger. Maar die is er helaas niet meer. Black and White, Michael Jackson. to spend my life being a color. you agree with me when I saw you kicking dirt in my black plaat zetten weer op op deze donderdag. Ik ben er morgenavond weer om 5 uur. Van 5 tot 7. En als het goed is, is Toet en Kleine Toetje er. Alleen Ronald niet. Helaas. Ronald het allerbeste. En ik hoop je gauw weer te zien. Ik wens je een hele prettige avond.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 zijn bij 80% van de politieke partijen verschillen in het aantal stemmen ontdekt. De NOS vroeg de gegevens op van 18 gemeenten waar een hertelling is uitgevoerd. In zes daarvan leidde de hertelling tot een andere zetelverdeling. In totaal zijn er in de 18 gemeenten bijna 400 stemmen verkeerd geteld. De Vereniging van Nederland